7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Stijn Franke stopt als advocaat van crimineel Willem Holleder. Tegen het ANP zei Franke dat hij dat heeft besloten... op dringend advies van de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Twee zussen van Holleder en diens ex-vriendin hadden een klacht tegen de advocaat ingediend vanwege belangenverstrengeling. Franke verdedigde de ex-vriendin totdat ze tegen Holleder getuigde. VVD en PvdA zouden het onbestaanbaar vinden als Ebru Umar aan Turkije zou worden uitgeleverd. De columniste wordt daar mogelijk vervolgd voor belediging van president Erdogan. Nederland en Turkije hebben wel een uitleveringsverdrag, maar de regeringspartijen vinden dat het niet voor de hand ligt dat Nederland instemt met uitlevering. Oemar mocht wekenlang Turkije niet verlaten. Gisteravond mocht ze alsnog op het vliegtuig naar Nederland stappen. Bij drie aanslagen in Bagdad zijn vandaag meer dan 90 mensen omgekomen. Vanmorgen ontplofte een autobom op een drukke markt in een Sjiitische wijk van de Iraakse hoofdstad. Die aanslag werd opgeëist door IS. Vanmiddag gingen er nog twee autobommen af. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen is nog niet opgeëist. De Betuwe-lijn, de spoorverbinding voor goederentreinen tussen Rotterdam en Duitsland, kost 250 miljoen euro meer dan het ministerie van Infrastructuur heeft verteld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rapport van de Algemene Rekenkamer. De lijn leidt meer verlies omdat er fors minder treinen over de lijn rijden dan eerder gedacht. Uit het onderzoek van de Rekenkamer zou blijken dat het ministerie de hogere kosten heeft verzwegen, ook voor de Tweede Kamer. De oppositiepartijen CDA en SP eisen opheldering. Tom Dumoulin blijft in de roze trui in de Ronde van Italië. Hij finishte vandaag in het peloton. De etappe werd gewonnen door de Duitse sprinter André Greipel. Beste Nederlander was Moreno Hofland, hij werd vijfde. Het weer, stapelwolken en af en toe een pittige bui, soms met hagel of onweer. Het is 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag en het wordt dan opnieuw zo'n 25 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Evedingen en Beest na een ongeluk. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Lunet en Oude Rijn 3 kilometer.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 En het is dit keer niet CFM Beachmasters Welcome to the Weekend. Nee, het is de originele. We zijn vandaag gewoon weer lekker met Quinten Brouwer aanwezig. En wij gaan even lekker luisteren naar Coldplay. Time for the Weekend. het is nog lang geen weekend, jongens. Nee, nee. En er schiet hier eentje van... Duurt lang. Duurt lang. 2-9. Het tweede uur zie je van Beachmasters is ingeluid. En wat gaan we doen? Ja, wat gaan wij doen? We hebben nog aardig wat evenementen. Nou, het zijn er maar drie. Ja, voor dit weekend vind ik nog aardig veel. Maar dat is elke week zo. Drie evenementjes. Eh, we hebben het nog even over Douwe Bobje. Bobje. Is die de Bob ook, of niet? Nee, dit keer niet. Maar ah, dat vind ik echt een domme, stomme, ik, ik denk, ik denk dat als die wint, dat hij echt eh, helemaal los gaat. Ja, maar hoe gaat hij naar huis rijden? Het is ongeveer, eh, waar zitten ze? Eh, ver weg is dan? Ik heb <laughs> echt nog god geen idee. Het is denk ik 18 uur rijden of zo. Nou, <laughs> ik weet het allemaal niet meer. Ik denk dat die gozer gewoon het vliegtuig pakt hoor. Nou, mijn mama is daar met de auto. Dat is het enige wat ik weet. Oh. Maar over Douwbob. Over Douwe Bob gesproken, daarover straks meer. Dit is eh, zie ja, van Beatsmas welkom in de tweede uur. En eh, ja, we hebben nog wat dingetjes te doen natuurlijk. Oh, wacht, ik beval nu echt in herhaling. Ja, dat klopt. Echt, voor de tweede keer zeg ik dit al. Maar dat maakt niet uit. We hebben, dus, oké, we hebben onhandig nog de evenementen Douwe Bob, het weer en het verkeer niet te vergeten. En eh, nou, we hebben ook nog een plaatje van de week. Maar het is toch zo mooi weer. Ik denk, nou, de plaatje van de week tussendoor. Of niet dan, Quint? Is dat mijn plaatje van de week of is dat weer iets heel anders? Nee, dat is jouw plaatje van de week. Oké, want dan weet ik het al. Dan heb ik op elkaar staan. Dus ja? Ja. Zullen we de evenementen maar eens gaan doen? Want daar wachten de mensen op. Daarvoor kijkt iedereen. Nou, dat doen we na het volgende... Hoe heet dat? Jammer weer. Na het volgende nummertje. Nee, dan moeten we nog even voorbereiden. Is goed. Waar gaan, uh, ja, wat, wat, gaan we doen? Eh, ik zou zeggen... Gewoon de boven hoor.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 Yeah. Me, Myself en I. En Quinten schudt nee. En zijn microfoon staat uit. Ik heb even een eh, nieuwe opener voor jullie. En die gaat zo. Kijk, dit is van onze collega Maurice Mulder. En ik vind het al, die naam vond ik al zo leuk. Ik zou zeggen stop. En weet je wat de naam is? Mooie, Mooie dagopener. Eikel. ik wil ook even weten hoe die gaat. nu begint hij natuurlijk dat praatje altijd te houden van... Ja, ja, 6, 16 set blijvers, 5 voor 10 stijgers. En ik ben zelf hartstikke... Nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Als je luistert, jongen, dan heb ik ruzie met hem morgen. Ja, dat oh, heb je sowieso Nou, dan vul ik hem wel aan. ik, ik, snap niet dat je 50 seconden nog <laughs> zou kunnen praten. erbij. Ik weet niet, ik speel hem gewoon een stukje door. Het houdt niet op. Heel veel kijk, live mixing hier. Nou, doe het gewoon niet. oh. vrijdag. Oh, dat eh, doen we niet. Eh, maar wel origineel. Nou, dan weet je dat ook gelijk. Vrijdag van 2 tot 5. Eh, net. Zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Kom maar. <laughs> Daar ging het dus gewoon om, hè. hey, eh, het is kwart over zeven. Ja, ja, het is kwart over zeven. Dat betekent dat we wat evenementen hebben vandaag. Ja, dat klopt. En ik heb er eentje op zaterdag staan. En geloof mij maar, ik ga er niet naartoe. Nee, ik ga er ook niet naartoe van wat ik hier zie. Zal ik maar eens beginnen? Waarom? Omdat ik met zaterdag begin. Jij mag zonder doen. Aanstaande zaterdag 14 mei van 5 tot 1. Oh, tot 1 zelfs. Dan is er, eh, ja, hoe noem je dat? De Quest for Trends. Dus, uh, oh, dat is wel iets voor jou, Clinton. Op zeeweg nummertje 7. Wacht, wacht. Transmuziek. Wat, denk, wat denk je zelf? <laughs> Maakt niet uit. Hey, eh, Beach Club Fuel. Dat is uh, ja, gelegen aan de Bloemendaalstrand. strand. Daar is eh, aanstaande zaterdag dus de Crash for van de kaartjes zijn ja, 17 euro uit. Nou, er staat geen dresscode bij. Of ben ik nou achterlijk? Nee, maar ik zie wel een hele mooie line-up. Ik ook. Het zijn er vijf en niet meer. En ik ken ze ook allemaal niet. Ik ook niet. Mark V. Mark Sherry. Ram. Nee. Misha Helderslot. Ken ik ook niet. Sloot. Nee, ken je dat niet als nee, ik zeg Sloot? nee. En EL Den Haag. Nee, EL Haag staat er gewoon, Jonas. Oh, ik dacht EL Den Haag. Maar dat maakt niks uit. Hey, eh, nou, dus ik ken ze allemaal niet, dus ik ga daar niet naartoe. Nee, dan eh, gaan we naar het volgende feest van Jonas. Ja, nog wat leuks. Is dat... Oh, dat is ook op zondag. Ik loop helemaal achter. Nou, dan hebben we op zondag... Flirters bij Beach Club Vroeger. Flirters at the Beach. Ja, nou, dat begint om drie uur in ieder geval duizend of anderhalfduizend mensen zeggen dat ze gaan. Ja, nou, dan kunnen er nog anderhalfduizend in. Hey. Ja, precies. Want het kan maximaal 3000 man. Pre-sale is 19 euro. En je kan, uh, bij Ticketscript kan je kaartjes kopen. De line-up tot nu toe is Freddy Modera en Gregor Salto. Gregor Salto ken ik wel. Maar eh, voor de rest eh, zegt het me niks. Nee, toch niet? Nee. Ik moet zeggen... Adres, kaartjes, waar kan je ze halen? Kaartjes online met Ticketscript. En dresscode niks staat erbij. Nee, dat is gewoon op de zeeweg. Dus een kopzeeweg, eh, Bloemdallenzee, bus halt eh, Bloemendalstrand. Ja, Moeilijk, makkelijker. makkelijker. kan je het hebben? Daarom, hey, eh, tot slot hebben we nog eentje. Dat is de Bloomingdale. Zo, 15 jaar alweer. Uh, dat is elk jaar is het weer wat anders. Hoor. het maakt niet uit. We hebben zo om 5 uur beginnen aanstaande zondag op Pinksteren. En ja, dat is een festival volgens mij. Want ik heb, zie hier de line-up. Ik heb, ik zie hier de line-up. Het gaat wel helemaal lekker vandaag. In ieder geval kaartje kopen op Ticketscript. kostte 15 euro. Exclusief. En de line-up is onder andere een mystery guest. Mooie line-up. Leroy Styles, Lucien Ford, Michael Mendoza, Stefan Fingiu. Wie? Wie staat eronder? Niet Vin... Jawel, is dat Fingiu. Vilijn staat. Nou, maar zo spreek je het uit. Nee. Ik zit al mijn hele leven op het strand, jongeman. Hoort hem gaan. Oké, ik ga verder. Biggie, Brian S., Don James, Timo Timo Teus. dat vind ik een leuk. die ga ik inhuren. Kimberly. Oh, dat is een hele goede DJ. Nou, ja, Kimberly. De meer dus. Ja, dat is een hele goede DJ. Ken ik niet. Ik ook niet. Simon Kidzo. Oh, die is wel leuk. Alex Mesda. <laughs> Mesa. Kent hij ook niet. Nee. Patrick Salomon en Daniel uh, eh, Argout. Kan jij lezen, Jonas? Is mijn vraag. Want als ik hier zo terugkijk, dan klopt er geen bal van. Ja, maar dat eh, hoor ik wel eens wat vaker. Oh. is dat groot. hey, uh, eh, we gaan even verder met... ja, zeg het maar. Het nummer waar ik echt een hekel aan heb. Ja, maar dat maakt niks uit. We zitten nu op de radio. Oh, ja, hebben het niet over mening. Lil Kleine, 1, 2, 3 samen met Ronnie Flex. Oh, je hebt leren tellen. Gefeliciteerd. Kan je tenminste nog iets? Daarom. Fakat, fakat. ZFM Beach Woensdag 11 mei, Leeuw Kleine, 1, 2, 3. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je komt binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed meer expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. Eh, alle stiffen bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af. nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Hey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C. Ey, door je neus, dat is niet oké. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee. En je bitch wil chillen nog steeds. Ik heb niks met de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. Ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, op eh, steeds. Ja, we vallen in de club in onze pyjama's nu. De meeste zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. Emma, maar pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Leel Kleine, Ronnie Flex. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. En over eh, dit duo gesproken natuurlijk. Gaan we even verder met bevrijdingspop. Ja, want uh, waarom was het opeens zo om eh, half vijf opeens zo achterlijk druk op een vrijdingspop? Omdat Lil Kleine ging draaien samen met Donny Flex. Het zal eens een keer niet zo zijn. En er werd nog gezegd van ja, als er bier wordt gegooid... dan ga ik meteen stoppen met mijn act. En wat is er gebeurd? Hij is niet gestopt. Ik hoorde wel dat de mensen probeerden te gooien en die zijn meteen opgepakt. Oh ja, nee, dat, nee luister, Het ging zo. we oh. hebben een linker backstage en een rechter backstage. Ja. Ik had heel leuk om half elf productieoverleg, even. En uh, was het dus zo. In de backstage stond ME. Echt? Dus aan allebei de kanten stond ME. <laughs> Dus werd er met bier gegooid, dan... Eh, kwam de ME. Nou, dan liepen hun het podium af en dan kwam de ME als een malle zo <laughs> het veld binnenrennen. <laughs> Maar het is heel rustig gebleven. Ja, helaas. Nee, hey, eh, dat mag u allemaal niet even, zeggen. Even disclaimer, dit is in geen manier de, de, mening van CFM Zandvoort of CFM Beachmasters. Dit is Quintens eigen mening. Nee, oké. Maar eh, nee, daarom het drukste moment van bevrijdingspop eh, in Haarlem... dat was momenteel eh, tijdens Lil kleine en Ronnie Flex eigenlijk. Dat heb je ook wel gezien. Bij ons op de site kan je straks een filmpje vinden van nou, de optreden van hun. Hoeveel mannen er stond, dat is echt niet normaal. Ik wou ze niet tellen. Het enige wat ik wel weet, wij zaten heel mooi op een container. <laughs> en ehm, toen we daar zaten, en dan was het aftellen, weet je wel. En dan weet je zo, hè, dat, zo. Dan ging ze met z'n allen springen. En op die container, nou, wij zaten gewoon, maar wij gingen ook zo boing, boing, boing, boing. Nou, dat was niet gezond. Ik heb er geen last van gehad. En zo'n morspit? Is een morspit geweest. Daar hebben ze dus een klein meisje in gegooid, blijkt. Ah. Die hebben ze gewoon een klein meisje hebben ze oh, midden in die morspit gegooid. En die is eruit getrokken door eh, drie beveiligers. Dat is lullig. Waarom? Nou, trouwens zijn vrijwilligers van Bevrijdingspop. Dus mijn compliment aan hun. Ja, zeker. En eh, ja, voor het, geval, voor het rest eh, was een hartstikke gezellig feestje. Aan het einde was DJ Ruter. Die heb je ook voor de een van de laatste keren kon je die daar behoren. Want die is gestopt in september ermee. Ik heb hem niet gehoord. Nou, maar hij stopt in september ermee. Okay. Met, draai en, dat heb ik begrepen. Nou, oké. Nee, nou oké, boeit me ook echt helemaal niks. hey, eh, we hebben nog wat leuks te doen, denk ik. Ik eh, denk dat ik even mijn naamgenootje op ga zetten. Jonas Blue. Nee, Jonas Blue. Je moet het niet Jonas, gewoon in één keer Jonas. Jonas Blue. Nee, Jonas. Nee, dat Blue dat hoort niet bij Dus dat, klinkt al zo vreemd.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 Dat kan ik je al klappen. En die die natuurlijk Jonas Parson, eh, Fast Fastcar Futuring Clint eh, Quinten Brouwer. En wij gaan even verder met het weerbericht van... ja, wat is het? Deze woensdag 11 eh, mei, lekker zonnig en eh, gewoon heerlijk. Het weer van Meteo Groep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond verder opklarend, heldere nacht met een minimumtemperatuur van 13 tot 15 graden. Morgen is het wederom flink wat zon. In de namiddag is er lokaal een onweersbui. Niet uit te sluiten. <laughs> het wordt voor de laatste keren deze week op veel plekken zomers warm met 25 graden. Vrijdag wordt het rond 18 graden met ook nog veel zon. In het weekend is het een stuk kouder en met ook meer bewolking. Dit was het weer van Meteo Groep. Momenteel staat er 1 viel op de N44 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging tussen Leiden-Zuid en eh, Wassenaar. En eh, ik heb nog wat flitsertjes staan, dus eh, rij je op de snelweg, trap je rem in, want anders word je blut. Krijg je weer zo'n gekke boete, dat moet je allemaal niet hebben. A1 Holten, op hectometerpaal 125.7. En op de A4 Hoofddorp Amsterdam-Leiden, op hectometerpaal 5.2. En op de A16 Breda, dus dat is eh, richting Rotterdam-Breda op eh, hectometerpaal 70.6. En nog een keer op de A20 eh, Moordrecht op hectometerpaal 43.4. En uh, rij jij in de buurt van uh, Kennemerland, dus bij Castricum op de, N200, op de N512... bij hectometerpaal 10.6 staat er ook zo'n achterlijke blauwe... met zo'n lezerkuntje in zijn klauwen. Uh, dat is een goeie. We gaan lekker verder met Have a Little Faith in Me van John Hayat. Heb je nog verzoeknummertjes, stuur ze even door via de Facebook ZFM Beachmasters. Of eh, gewoon even inbellen, kan ook met de studio.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 En die ligt in handen van uh, onze enige echte Quinten Brouwer. Ja, ja. hey, uh, ik heb een verzoeknummertje gehad. Oh, oh, oh, oh, en? Oh. Ja, <laughs> oh. oh. oh, wacht. Oh. Gaat niet goed. hey, eh, ben je er klaar voor? Van wie heb je deze gekregen? Ja, moet ik ook nog naam erbij gaan noemen? Ja. Ik weet alleen de achternaam niet. Dan mag jij misschien wel aanvullen. Van Dominique. Ehm. <laughs> en dan is het eh, stil, dat is het leukste. weet, je wat het, het mooiste is? Ik heb laptop. Weet je wat het draait? los, los is het volgens mij. Nou, lekker los. hey, eh, we doen hem gewoon. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Justin Bieber, Life is Word. Living. En dan gaat hier eentje compleet over zijn nek. Ended up on a crossroad. Try to figure out which way to go. It's like you're stuck on a treadmill running in the same place. You got your headlights lights on now. Hoping that somebody would slow down. Praying for a miracle. We'll show your grace. Had a couple dollars and a quarter tank of gas. With a long journey ahead. Seen a truck pull over. God sent an angel to help you out. He gave you direction, showed you how to read a map. But that long journey ahead said it ain't never over. Oh, even in the midst of doubt, life is worth living. Life is worth living, so live another day. The meaning of forgiveness. People make mistakes, doesn't mean you have to give in. Life is worth living again. Relationship on a ski slope. Avalanche coming down slow. Do we have enough time to salvage this love? Feels like a blizzard in April. Cause my heart is just that cold. Skating on thin ice, but it's strong enough to hold us up. Seeing us screaming hollow, put us both on blast. Tearing each other down when I thought it was over. Casting an angel to our beside, yeah. He gave us direction, showed us how to make it last for that long journey ahead. Said it ain't ever over. No, even in the midst of doubt, life is worth living. Life is worth living, so live another day forgiveness. People make mistakes, doesn't mean you have to give in. Life is worth living again. Oh, oh, oh. life is worth living again. What I get from my reflection is a different perception from what the world may see try to crucify me. I ain't perfect, won't deny. My reputation's on the line. So I'm working on a better me. Life is worth living. Oh, yeah. Life is worth living. So live another day. The meaning of forgiveness. People make worth living. Justin Bieber, life is worth living. Another day, life is worth living again. En we gaan lekker verder met eh, Kelvin. Kelvin. Café. Summer. We fell in love. Quinten. Ja, ben je een beetje bijgetrokken? Nou ja, je ziet het aan de vloer. Oh. <laughs> Schoonmaakdienst, eh, Studio Tolweg 10A alsjeblieft. Calvin Harris met Summer, de CFM Beachmasters. Laatste uur, laatste 20 minuten. We gaan eh, lekker. But you so When I met you in the summer ZFM Beachmasters op Facebook of via de e-mail van Beachmasters, gmail.com. Dit is Kelvin Harris met Summer. We gaan er weer bijna het stokje overdragen. En als hij niet komt, doen we gewoon nog even een uurtje extra. Maar onze man is niet tegen te houden. Hij bruist heel zoveel door. Ik denk dat hij wel komt. Het is onze enige echte Willem Bruist. Kelvin Harris en Quinten Hevergrons. Ja, dat klopt. En is het eh, goed? Het is zeker goed. Want, het is meer dan goed. Want ik zal even vertellen. Oh, nou. heel leuk. Want de anthem van dit jaar's Defcon is eindelijk uitgebracht. Ja, maar jij, jij, jij gaat ook naar Defcon dit jaar. Hè? Ja, dat klopt. Ik eh, ga met je mee. Nou, ik probeer ze dus maar eens een kaartje te fixen. Spring over het hek, jongen. <laughs> Maakt niet uit. Kan gewoon. Nou, ik weet, op je neus. Ik weet niet of dat zo mogen, of dat zo makkelijk kan, maar ik zou het je graag willen zien proberen. Nou, luister, er zijn heel veel radioshows, ja. Behalve ZFM die ook nog kaartjes weggeven. Oh. Maar eh, luister, het komt allemaal goed. Ik eh, kom er wel. Ja, inderdaad. Nou, dan krijg je hier dit jaars anthem van Defcon 1. Bass Modulators, Dragon Blood. And Rise. Warriors. Honor your call. Dragon Blood unites us all. Base Modulators, Dragon Blood, Defcon Anthem. Van dit jaar. Van, van dit jaar, vorig jaar. Ja, en je hoort nog Q-dance geluidje erbij. Helemaal top. Pjauw, pjauw. <laughs> hey, eh, wanneer is Defcon weer? 24, 25 en 26 juni. Oké, hey, eh, ik ga met je Bij Walibi. Walibi, nee, niet in Walibi, nee, daarnaast. naast Walibi. Ik Voor weet niet precies, hoe, heet dat ook alweer? Waar dat is? Eh, Biddinghuizen. Biddinghuizen, inderdaad, je hebt gelijk. Hey, ik heb een leukje, een leuk nieuwtje. Oh, oh, oh, vertel. Je bent nog een uurtje langer beslaafd. Wij gaan een uur langer door. Onze enige echte Willem Bruis die is eh, momenteel niet aanwezig vandaag. <laughs> We proberen dat hij de volgende week weer is. We waren tot 9 uur door.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 listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you got. Like a Trailer met No. ZFM Beachmasters tot 9 uur vandaag. En Quinten loopt de zeuren dat hij schoenen moet getekenen.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 Shawn Mendes. I know what you did last summer. CFM Beachmasters, tweede uur. Aflevering 23 van woensdag 11 mei. Jullie hebben net eh, het nummer van de week gehoord van Quinten. En we hebben nog veel meer. Of niet, Quint? Heb jij vast nog een, een, een, hard nummertje? Ik heb zeker nog wel een paar harde nummertjes. Heb je er nu één of niet? Eh, op het moment niet. Ah, dat maakt niet uit. Dan eh, mag jij straks het, nieuws, eh, het, nieuw, het, nieuwe uur openen met een hard nummer. Oh, dat vind ik ook leuk. Dan gaan we hard het nieuwe uur Dat vind ik ook goed. Gaan we er dan rustig uit? Of, of Nee, nee, nee. Je begint hard en je eindigt hard. je verzoeknummertjes mogen gewoon via de telefoon, hè? Oh. Call me maybe. 023 57 93 093. ZFM Zandvoort. Call Me Maybe, Carway Jepsen. Boom. <laughs> Toen was die afgelopen. Oh, wat een gezelligheid, jongens. Hé, hey, Quinten, wat gaan wij straks nog doen? Jou, jou gaat de uur openen. Ja, dat klopt. Met een... Eh, ja, daar twijfel ik nog een beetje over. Ah, het is in ieder geval een knaller. We gaan hem straks even voorluisteren, want ik weet niet of dat wel eh, te doen is. Ah joh, <laughs> maakt niet uit. Het kan gewoon. nou, dat weet ik nog niet. Als je alleen maar hoort van... Hoi, hoi, hoi, oeh, piep, piep, neuken. Nou, als mijn box opeens zegt boem, dan eh, weet ik zeker dat het niet goed was. Nee, dat maakt niet uit. Maar... Eh, nee, jij hebt wat lekkers voor ons straks en daar gaan we gewoon lekker van genieten. Eerst hebben we zo even het nieuws. Geen reclame, alleen het nieuws. Ja, die hebben we alleen vandaag. Alleen het nieuws. Alleen het nieuws, nieuws, nieuws, nieuws, nieuws, nieuws. Kijk, op eh, dit soort momenten hoor je echt dat we tijd vullen. Ja, inderdaad. Hey, eh, het volgende uur nog wat over Douwe Bob natuurlijk. Inderdaad. En, eh, nee, morgen. Morgen is die andere halve finale. Ik weet niet wie er gaat kijken. Is dat zo? Oh. Ga jij kijken, Vanity? Dat weet ik nog niet zeker. Oké, oh. gewoon doen. Heel enthousiast natuurlijk. ik ben echt super enthousiast. Nou, daarom. Ik ga wel kijken hoor. Denk ik. Ik niet. Ik ook niet. <laughs> nee, maakt niet uit. We gaan eh, lekker naar het nieuws zo. En dan, eh, ja, dan eh, hoor je ons terug in de derde uur van Beachmaster, lijkt mij. Ja, dat vind ik goed, goeie. Nou, luister naar onze Kees.